Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Belgische staat heeft naar verwachting 100 euro opgehaald met de staatslening voor particulieren. Dat is een absoluut record. Vandaag sloot de inschrijving. De teller staat op ruim 5 miljard en er komen nog enkele honderden miljoenen bij. Kopers krijgen een rente van 4%. De staatsleningen met een looptijd van 5 jaar waren het populairst. Dankzij het succes van de zogenoemde staatsbonds is de rente op Belgische staatspapieren sterk gedaald. De rente staat nu op 4,6% tegen bijna 6% vorige week. In Eindhoven zijn Occupy-activisten hun tentenkamp aan het verhuizen. Ze moeten van de rechter weg van het Klausplein, omdat ze daar te veel overlast veroorzaken. De gemeente wil dat ze verhuizen naar een plein bij het Centraal Station. Om 9 uur morgenochtend moet het Klausplein leeg zijn. Als de occupiers niet vrijwillig willen vertrekken, mag de gemeente Eindhoven het plein ontruimen. De kosten van de ontruiming worden dan verhaald op de activisten. In de bedevaartplaats Banneu in de Belgische Ardennen is Mariette Becot overleden. Het dorp werd in 1933 een bedevaartoord nadat Mariette Becot had gezegd dat Maria acht keer aan haar was verschenen. Mariette was toen twaalf. De verschijningen werden later door het Vaticaan erkend. Banneu trekt nu jaarlijks honderdduizenden pelgrims. Maria zou Mariette Beko een bron met een geneeskrachtige werking hebben aangewezen. Mariette was getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze was 90 jaar. In de Eredivisie voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heracles won thuis met 7-0 van hekkensluiter VVV. Het was de eerste keer dat Heracles een wedstrijd won met meer dan zes doelpunten verschil. Het weer wisselend bewolkt en vannacht vrijwel overal regen.